Regelmatig hebben mensen uit de politiek, wetenschappers of politiemensen hier last van. De gegevens worden dan gedeeld via apps zoals TikTok, legt deze agent uit. Een van onze wijkagenten die wordt in beeld gebracht. Daarbij wordt zijn naam en zijn woonplaats genoemd. En eh, ja, dat is natuurlijk heel intimiderend als je dat meemaakt. Om, ja, zeker als er niks mee, uh, juridisch gezien niks mee gedaan kan worden. Het lijkt erop dat de meeste partijen in de Tweede Kamer daar verandering in willen brengen. Vlieg jij komende meivakantie met EasyJet? Dan moet je even opletten, want het kan zijn dat je vlucht niet doorgaat. Het cabinepersoneel van EasyJet op Schiphol wil gaan staken. Ze zijn niet blij met hun loon, zegt deze verslaggever van NH. Het gaat hier om een uh, ja, salarisvoorstel van 7,5% erbij. Maar dat vindt FNV, maar ook VNC, die andere cabinevakbond, vinden dat te weinig. Want ja, zo blijven ze eh, nog niet genoeg verdienen, die, eh, die stewards en stewardess. Als ze er niet uitkomen, gaat het personeel dus staken tijdens de meivakantie. En het is vandaag een spannende dag voor Danique. Ze is pas 20, maar ze wordt nu de belangrijkste persoon voor haar partij in de gemeenteraad. Vanavond wordt ze officieel fractievoorzitter voor de VVD in Drimmelen. En daarmee is ze de jongste fractievoorzitter van Nederland. Wij stuurden verslaggever Harro Brouwer bij haar langs. Ik heb er echt heel veel zin in om op pad te gaan, gewoon weer op de fiets springen... met bewoners in gesprek te gaan en gewoon nieuwe dingen te leren. Want hoe gaaf is het om op je twintigste gewoon fractievoorzitter te worden? En dan zou je denken, nou, dat is een eh, verantwoordelijke baan, fractievoorzitter... maar daarnaast ook nog een studie? Ja, ik doe ook geneeskunde in Rotterdam, dus ik kan mooi op en neer hier naartoe. Je moet goed plannen, je kan je raadstuk in de trein lezen naar de Unie toe. En op de terugweg wat anatomie? Ja, eh, liever thuis, rustig of zo. Ja, ergens in mijn vrije tijd zo, tussen bijbaantje door nog. Ja. Tuurlijk. Het kan allemaal. Ja, het kan gewoon. Alleen je moet gewoon... Ik krijg er allemaal energie van. Dus die energie neem ik gewoon mee. En dan nog het weer. Het is grijs en op veel plekken regenachtig. In de loop van de avond droogt het overal op. Morgen grijs, maar niet nat en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland hebben we op dit moment de meeste vertraging op de A10 Zuid. In de richting van Den Haag staat voor Amsterdam Buitenveld de file van 4 kilometer en de vertraging is bijna een half uur.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 In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over dierziekten die op de mens kunnen overgaan. De Kamer sprak daar vandaag over met de ministers Kuipers en Adema. En de verdachte van de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De man van 33 heeft bekend dat hij in maart vorig jaar twee broers doodschoot, maar er is onduidelijkheid over zijn toerekeningsvatbaarheid. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten valt er ook een bui. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 11 graden. faster Yeah, I heard on the radio That she always go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah Are you feeling that fire? Cause the music is on the way it all on you step by step?